Elke droom die je kwijtraakt, verandert iets. Als in onze liefde een leegte ontstaat, verlang je naar verleiding. Je zoekt het zoete verraad. blind ben jij. Lust is illusie, en het gaat. Het is niet volmaat, nooit echt volmaat. Liefde is niet volmaat, maar mateloos wond. Als het later dan laat is, hou je hart denk dat het een compromis tussen hoofd en hart. Je vraagt vertrouwen, maar kijkt haar niet aan. Denk dat mannen en vrouwen elkaar nooit echt verstaan. rust is illusie, liefje, en gaat voorbij. Maar wat is Maar wat is liefde daar? Alleen een simpel woord. Iets van een wonder, van een alledaagse.